Evers met het NOS Journaal. Internationaal groeit de kritiek op het harde optreden van het regime in Syrië tegen demonstranten. Diverse Europese landen willen dat de druk op Syrië wordt opgevoerd om een einde te maken aan het geweld. VN-chef Ban Ki-moon heeft het beschieten van burgers en de inzet van tanks veroordeeld. Hij heeft opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek. In Syrië wordt het protest tegen het regime van president Assad de laatste dagen met harde hand neergeslagen. Daarbij zijn doden gevallen, maar hoeveel is onduidelijk. Een Syrische mensenrechtenorganisatie zegt dat er sinds het begin van de protesten zo'n 400 burgers zijn gedood. Getuigen melden dat er de afgelopen dagen honderden mensen zijn opgepakt. Ook zouden scherpschutters mensen neerschieten die de straat op gaan om de doden te bergen. Alle patiënten van het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch worden vanochtend verhuisd naar een nieuw onderkomen. Het ziekenhuis dat tientallen jaren in twee gebouwen in de binnenstad zat, heeft een nieuw pand aan de rand van de stad. De ongeveer 200 patiënten worden daar naartoe gebracht met verhuiswagens. Ambulancemedewerkers, verpleegkundigen, motoragenten en verkeersregelaars begeleiden de hele operatie. Het nieuwe ziekenhuis in Den Bosch wordt 24 juni officieel geopend. De gegevens van miljoenen gebruikers van het PlayStation-netwerk zijn een paar dagen in handen geweest van een hacker. Vorige week werd het netwerk gekraakt, waardoor namen, adressen en mogelijk ook creditcardgegevens toegankelijk waren. Volgens fabrikant Sony zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat er misbruik is gemaakt van bijvoorbeeld de creditcardgegevens. Het PlayStation-netwerk is vorige week meteen offline gezet en wordt nu gewerkt aan een betere beveiliging. Wereldwijd zijn er zo'n 75 miljoen mensen die hun PlayStation-apparaat via internet met elkaar verbinden om spelletjes te kunnen spelen.